Goedenavond, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Op social media zijn foto's opgedoken van mannen uit Gaza... die bijna helemaal naakt zijn en onder schot worden gehouden door Israëlische militairen. En veel van hen zijn geblinddoekt. Volgens een Israëlische krant gaat het om Hamas-strijders in het noorden van Gaza... die zich hebben overgegeven. Op de foto's wordt kritisch gereageerd vanuit de Arabische hoek... en er worden ook vergelijkingen gemaakt met IS-gevangenen. Op station Tilburg rijden de treinen weer. De boel was daar urenlang afgesloten omdat er een tas was gevonden op het perron. Die was daar achtergelaten en de politie wilde geen enkel risico nemen... en liet een explosieve hond overkomen. Ja, die moest ook helemaal uit Zeeland komen. Nou, even snuffelen en er bleek niks gevaarlijks in te zitten. En Paul Pogba loopt kans om vier jaar geschorst te worden vanwege doping. De middenvelder van Juventus testte begin dit seizoen positief na een wedstrijd. Deze kenner van het Italiaanse voetbal legt uit wat er allemaal mis is gegaan met die topspeler... die in 2018 nog wereldkampioen werd met Frankrijk. Nadat hij eh, natuurlijk eh, min nog meer geflopt is bij Manchester United... haalde Juventus hem terug transfervrij. Maar vanaf dat moment, we praten over de zomer van juni 2022... Ja, was het een aaneenschakeling van blessures, ehm, maar ook gevallen buiten het voetbal. Ik weet niet of je dat nog een klein beetje kunt herinneren, maar zijn broer heeft hem afgeperst. En Pogba heeft zelf nooit gereageerd op dat dopingverhaal. En heb jij al besloten of je een echte of een neppe kerstboom wil dit jaar? Nou, een gezin uit Breukelen in Utrecht had waarschijnlijk te veel dilemma's. Dus besloten ze maar voor alles te gaan. Het is er nu één grote lichtshow in de achtertuin met honderden lampjes, springende hertjes, een arslee en ook een giga opblaasneeuwpop. En de vader van het gezin vertelt waarom ze er in hemelsnaam aan zijn begonnen. Omdat ik uh, de, gewoon de, de warmte eh, eh, overal een beetje mist. En dat willen wij dus thuis in de tuin en in het huis terugbrengen. Omdat ja. we daarvan hadden. En wanneer begint u ermee? Oh, ik ben hier nu 2,5, drie weken geleden mee begonnen. Ja, de vader van dat gezin past zelf ook wel goed in het thema... want hij heeft lang wit haar en ook een witte baard. Dan nog het weer. Vannacht komt er vanaf de kust regen aan. In het noordoosten is er kans op natte sneeuw. Morgen begint ook nat, maar later wordt het droger... en is er nog kans op zon bij 5 tot 10 graden.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 So I keep rolling like an old banjo, free and easy down the road. Ik weet niet hoe het met jullie is, maar Rick wordt zo vrolijk van dit nummer. Dirks Bentley hoorde je en Free and Easy Down the Road I Go. En Down the Road We Go, oh, ja ja, want het is weer zover. Dit is weer de national Radio Show. Twee uur lang country, folk, Amerikanen en bluegrass muziek. Nog één weekje en dan gaan we beginnen weer met alle kerstmuziek in de playlist te stoppen. Maar we hadden in de digitale brievenbus nog zoveel leuke muziek binnengekregen. Wat nog geen kerstgerelateerde muziek was. Dat je dat gewoon in deze playlist en deze show gaat horen. Maar nu natuurlijk is Bluegrass. Kristen Scott Benson heeft een nieuw album uit. Dat heet Pick Your Poison. Dit album produceerde zij gedeeltelijk samen met haar man Wayne... die je ook hoort op het volgende nummer. Dit is I Follow the Sun. ook deze week zat onze digitale brievenbus weer bomvol met allerlei leuke muziek. Dus gaan we heel snel verder met dat onderwerp. En we gaan voor de eerste keer naar Ierland. Deze meneer maakt een mix van Ierse en Amerikaanse countrymuziek. En heeft een nieuw album uit en een nieuwe single. Ik heb het over Noel Flynn. Dit is Another Song I Had To Write. Gonna take some miles and time between us. Before I can try to understand. How could close and let it all just slip right through our hands. Right now it hurts too much to find a melody to go with our goodbye. To admit this love of ours has just become another song I had to write. Talks about the love we made And how it felt when I held you tight It might make you cry to realize We're just another song I had to write Oh, and somewhere down the road Me and this old guitar dat was Noel Flynn met zijn nieuwste single. En ik zei het in het begin van de show al, we zouden niks met kerst doen. Maar ja, Noel, Noel, Noel is natuurlijk kerst op zijn Frans. Maar volgende week gaan we helemaal los hè, met de kerstmuziek. Deze week nog even rustig aan. We gaan even terug in de tijd. 1958 voor een nummer waar dan meer dan 100 verschillende versies van zijn. Maar dit is de enige echte. Wanda Jackson en Silver Threads en Golden Needles. Een Nashville Country Classic. I don't want you long. in the warm glow of your wine. You can't buy my love with money, for I never was that kind. Silver threads and golden needles can't this heart of it again country music. 96 de coverversie van dit nummer uit. Dat is oorspronkelijk door B.W. Stevenson uitgebracht in 1973. Maar de heren van Brooks en Don brachten hem in 96 uit... en scoorde zelfs in 1997 er een hele mooie Grammy mee. Dat Dolly Parton hele mooie nummers schrijft en zingt, weten we allemaal. Maar dat ze van nummers van andere artiesten ook iets heel moois kan maken... bewijst het volgende nummer. Dit is Dolly's versie van In The Ghetto. As the snow flies On a cold and gray Chicago morn, a poor little baby child is born in the ghetto. And his mama cries. Cause if there's one thing that she don't need, it's another little hungry mouth to feed in the ghetto. People, can't you understand? as a cold wind blows in the ghetto. And his hunger burns. So he starts to roam the streets at night. He learns how to steal and he learns how to fight in the ghetto. And then one night, in desperation, the young man buys him a gun and he steals a car and he tries to run, but he don't get far and his mama cries. As the crowd gathers round, an angry young man face down in the street with a gun in his hand in the ghetto. And a young man dies. On a cold and gray Chicago morn, another little baby child is born in the ghetto. And his mama cries. En heb ik te veel gezegd? Ik weet het, ik doe waarschijnlijk een hele hoop Elvis-fans daar niet eh, een plezier mee. Maar ik vind Dolly's versie van In the Ghetto veel mooier. We gaan naar 1963. Lester Flat en Earl Scruggs. En het themanummer van de Beverly Hill Billies. Wie kent die niet? Die show uit de jaren 60. Volgens mij ook nog een beetje begin 70, dacht ik zelfs. Dit is de Ballad of Jet Clampett. Listen to my story about a man named Jed. Poor mountaineer barely kept his family fed. And then one day he was shooting at some food. And up through the ground come a bubbling crude. All that is black gold, Texas tea. a millionaire. Kin folks said, Jet, move away from there. He said, California is the place you ought to be. So he loaded up the truck and they moved to Beverly Hills, that is. Swimming pools, movie stars to say goodbye to Jed and all his kin. They would like to thank you folks for kindly dropping in. You're all invited back again to this locality to have a heap and helping of their hospitality. Beverly Hillbillies, that's what they call them now. Nice folks. Y'all come back, yeah? Lester Flat en Earl Scruggs en The Ballad of Jet Clamp uit 1963. Het themanummer van de Beverly Hillbillies wat van 1962 tot en met 1971 op de Amerikaanse televisie te zien was. Maar later is het ook nog in Nederland uitgezonden. En ja, dat was in de jaren 70. En ja, zo antiek ben ik al. De volgende plaat is ook antiek. We gaan twee jaar verder. Na 1963 net gaan we naar 1965. Buck Owens en... I've got a tiger by the tail, it's see. I won't be much when you get through with me. Well, I'm a losing weight and I'm turning mighty pale. Looks like I've got a tiger by the tail. Well, I thought the day I met you, you were meek as a lamb. Just the kind to fit my dreams and plans the pace we're living takes the wind from my sails, and it looks like I've got a tiger by the tail. I've got a tiger by the tail, it's plain to see. I won't be much when you get through with me. Well, I'm a losing weight and a turning mighty pale. Looks like I've got a tiger by the tail bright lights are filmed. There ain't no way to slow you down. lovely Southern, a leaf in a gale, and it looks like I've got a tiger by the tail. I've got a tiger by the tail, it's plain to see. I won't be much when you get through with me. Well, I'm a losing weight and a turning mighty pale. Looks like I've got a tiger by the tail. Ik heb weer een digitale brievenbusinzending voor je en daarvoor blijven in Nederland. Ze bracht dit jaar haar nieuwe album, wat haar nieuwe album, haar debuutalbum Face the Sun uit. Ik heb het over Elizabeth Hope en dit is haar nieuwe single Lighthouse. I could fill the ocean with my tears Crosses for many years. They say that it takes time to heal, but a little piece of my heart now lives in heaven. Nashville met Astrid van der Kaai. Tot eind. De Bijbelhouser Brothers en Let Me Rest. De volgende plaat is een leuke samenwerking tussen de Nitty Gritty Dirt Band en Linda Ronstedt. En daarvoor gaan we naar 1979. Dit is een American Dream. iedere week hebben wij een Spotlight album. En dus ook deze week weer. En daarvoor blijven we in Nederland. Het is het debuutalbum van Katja Kruid wat op 26 november uitkwam. Katja heeft Amerikaanse roots en leerde daar dobro spelen. Na haar terugkeer naar Nederland was ze vastbesloten om verder te gaan met country en bluegrass muziek. Dat leverde haar lovende kritieken op naar optredens in het land. En nu is haar debuutalbum dus uit. Het album heet Live a Little More en je hoort de eerste twee nummers. Eerste titelnummer dus Live a Little More en daarna Having My Cake and Eating It Too.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 Live a Little More van Katja Kruid. En in de tweede uur natuurlijk nog twee nummers van dit album. Maar nu is het tijd geworden voor Americana. Nou, deze zangeres komt uit Australië en heeft een groot voorbeeld. En dat is John Prine. En dat hoor je natuurlijk ook terug dan in haar muziek. Dit is Joe Casley en I Think I'm Losing It. Well, he comes home from work. once is a hot meal and a cold beer to wash it all down. But I struggle with the simple things. It's always the simple things. Lately it feels like I'm screwing up everything. dinner. side by side. We should be two. side. We should be together, together, keeping each other satisfied. 1974 met Don Williams en We Should Be Together. Ja, in feite zijn we dan natuurlijk al met z'n allen hè? hier lekker bij de Nashville Radio Show. Ik heb nog een digitale brievenbus-inzending voor je. Daarvoor gaan we naar Australië. De nieuwste zinger van Tanya Nickerman en ze kondigt hem zelf even aan. Hi, this is Tanya Nickerman and this is my new single, Lorraine. We know he done hurt you. We know we got you good. We all heard you scream and shout. over the neighborhood We could see the bruises The blue, the black, the red The fingerprints like a fishing down the river. Got your man to hold a gun. John nieuwste single van Danny en Nick Min uit Australië. En dat nummer heet Lorraine. Ik heb er voor je klaarstaan. A Thousand Horses en When I Hear Your Name. En de live versie van Dijnman. Lekkere Duitse countrymuziek van Truckstop. Mach das Licht aus, leg dich hin zu mir, weil ich ohne deine Wärme friere. Und genieß, dass ich dir geben kann, denn ich bin dein Mann. Lass dich gehen, lass mich sehen, du bist so wunderschön. Lass treiben, wird bleiben, doch ich muss bald gehen. Die Kinder schlafen, komm und schließ die Tür. Sei auch Nacht ein bisschen lieb zu mir. Ein paar Stunden noch, dann muss ich fahren. auch auf die Autobahn. Mach das Licht aus, leg dich hin zu mir, weil ich ohne deine Welt alles, was ich dir geben kann, denn ich bin dein Mann. Meine Nähe, wenn ich weit gehe, lass ich dir zurück. Die Kinder schlafen dumm und schließ die Tür. Sei auch noch ein bisschen lieb zu mir. Ein paar Stunden noch, dann muss ich fahren. Rauf auf die Autobahn. Mach das Licht aus, leg dich jetzt zu mir.